uur. Freddy van met het NOS Journaal. Bij de jaarwisseling zijn er iets minder incidenten geweest dan vorig jaar. De politie meldt dat er ruim 7100 geregistreerde incidenten waren... ten opzichte van ruim 7500 vorig jaar. Er werden wel iets meer mensen aangehouden, 492, en dat zijn er 10 meer dan vorig jaar. De vergrijpen zijn volgens de politie zwaarder dan vorig jaar. Op diverse plaatsen zijn politieagenten, brandweerlieden en andere hulpdienstmedewerkers aangevallen. Plaatsvervangend korpschef Henk van Essen noemt dat zorgwekkend. Als absoluut dieptepunt noemt hij dat omstanders ambulancemedewerkers met vuurwerk bestookten toen ze bezig waren een zwaargewonde agent te reanimeren. Van Essen wil van het kabinet mogelijkheden om harder op te treden tegen mensen die hulpverleners het werk onmogelijk maken. Ongeveer 100 mensen zijn aangehouden voor geweld tegen mensen met een publieke taak, zoals hulpverleners. Bij de aanslag op een nachtclub in Istanbul zijn meer buitenlanders gedood dan tot nu toe werd gedacht. Er zijn 39 doden, 24 van hen zijn buitenlandse bezoekers. De meeste uit het Midden-Oosten. Ook Frankrijk, België en India melden dat er een landgenoot onder de doden is. Er liggen ook bijna 70 gewonden in ziekenhuizen, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. De man die vannacht de nachtclub schietend binnenliep is nog op vrije voeten. In Vlaanderen mag sinds vandaag op provinciale wegen niet harder worden gereden dan 70 km per uur. Dat was 90, maar op driekwart van de wegen was de maximumsnelheid al 70. Daar stonden borden voor, die worden nu allemaal weggehaald, meldt de standaard. Het zijn 30.000 verkeersborden. Het weghalen zou een besparing opleveren van ruim 3 miljoen euro, omdat de borden niet meer hoeven te worden onderhouden en ze kunnen worden gerecycled. Het weer. Komende uren af en toe regen en in het binnenland soms ijzel of natte sneeuw. Het kan daardoor zeer glad zijn. Temperatuur rond het vriespunt. Morgen breekt de zon door, bij zee mogelijk nog een bui. En het wordt ongeveer 4 graden.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 2017 eh, wordt zeg maar mijn 20 jaar in de New Age muziekwereld. Daar kwam ik laatst achter, dat is toch wel heel bijzonder. En eh, dit tweede uur, back to business... Uh, hebben we het over eh, Inner Rhythm Meditations. Het is een nieuwe cd, nieuw album, zoals dat tegenwoordig heet. Barn en Metcalf. En deze, heeft dat, eh, deze meneer heeft dat album keurig in elkaar gezet. Daarna een eh, wat ouder werkje van Paul Adams. heet eenvoudig gewoon Sleep is een werkje uit 2012. Nou, we gaan lekker op pad met nog heel veel andere muziek te gaan radio.info. Daar kan je het allemaal terugvinden. Veel luisterplezier. And bright. Two sets of footsteps in the sand. One is mine and one is thine. But something troubles me, my Lord, and I want to ask you this. Why is it that in my darkest hours only one set of footsteps exists? Why do you leave me then, my Lord? Why do you abandon me? I thought you were with me till the end, my Lord, through all eternity. My precious child, my precious one. I would never leave you all alone, my love. When you were weary, scared, and lost, forsaken, carrying your cross. In times of trouble, strife, and pain, believing you were alone again. When you were in a great despair, and felt I was untrue.